Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een tweede vaccin tegen het RS-virus is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het vaccin kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. Hun baby is dan na de geboorte zes maanden beschermd. De komst van het vaccin wordt gezien als doorbraak door artsen. In Nederland belanden per jaar duizenden kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis. Eerder werd al een vaccin goedgekeurd dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven gezondheidsraad beslist waarschijnlijk begin volgend jaar... of het middel in het Rijksvaccinatieprogramma terechtkomt. In Den Haag is een sloot afgesloten omdat die vervuild blijkt met verschillende soorten PFAS. Dat meldt Omroep West. Vorige week bracht het onderzoeksprogramma Pointer aan het licht... dat het water in de wijk Voorpark bij Leidsendam... in 2021 veel te veel PFAS per liter bevatte. Namelijk 180 nanogram. Dat is 25.000 keer de grenswaarde... die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. De bron van de vervuiling wordt onderzocht. In de Verenigde Staten heeft president Biden voor het eerst een vrouwelijke admiraal voorgedragen. Als Lisa Franchetti wordt gekozen, is het de eerste vrouw die de Amerikaanse marine gaat leiden. Franchetti heeft al, heeft al 38 jaar ervaring binnen de krijgsmacht. De benoeming moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop. 39.000 wandelaars hebben hem uitgelopen. In totaal hadden 47.000 mensen zich ingeschreven. 8.000 lopers haalden de finish dus niet. Dit was weer de eerste volledige Vierdaagse in drie jaar tijd. Twee edities gingen niet door vanwege corona. En vorig jaar werd het evenement ingekort door extreme hitte. Het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen eerst zon, late bewolking.